Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Istanbul demonstreren honderden duizenden mensen tegen de plegers van de mislukte staatsgreep. En ze betuigen zo ook hun steun aan president Erdogan. Die heeft zijn aanhangers opgeroepen om vandaag bijeen te komen als afsluiting van drie weken van nachtelijke demonstraties tegen de koeplegers. Twee van de drie oppositiepartijen zijn ook aanwezig. De derde partij van het land, de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, is niet uitgenodigd. De man die gisteren in de Waalse stad Charleroi twee agentes aanviel met een kapmes was een 33-jarige Algerijn. Hij woonde sinds 2012 in België. De man was bekend bij de politie, maar niet wegens terrorisme. Gisteren viel hij bij het politiebureau twee agentes aan die daar op wacht stonden. Een derde agent schoot de man neer. Hij overleed later in het ziekenhuis. De agentes raakten ernstig gewond aan gezicht en nek. En ook zij liggen in het ziekenhuis. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Nederlandse bokser Enrico Lacroix is doorgedrongen tot de achtste finales in Rio de Janeiro. Hij versloeg in de klasse tot 60 kilo de Taiwanese Lai Chu-en op punten. Lacroix is de eerste Nederlandse bokser sinds de Spelen van 1992 in Barcelona. Het roeien in Rio is voor vandaag afgelast. Er staat te veel wind op de baan. Gisteren hadden de roeiers daar ook al last van. Toen sloeg een Servische boot zelfs om. In de eredivisie heeft Ajax de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Rotterdam waren de Amsterdammers te sterk voor Sparta. Het werd 3-1. AZ en Heerenveen speelden in Alkmaar met 2-2 gelijk. En eerder vanmiddag won Feyenoord eenvoudig in Groningen met 5-0. Elia maakte drie doelpunten. Op dit moment speelt Rode JC nog tegen Heracles. Na weken van onderhandelen heeft Paul Pogba getekend bij Manchester United. De club uit Manchester betaalt Juventus na verluid 110 miljoen euro voor de terugkeer van de 23-jarige Franse middenvelder. Pogba wordt vandaag medisch gekeurd in Manchester. De beursgenoteerde Engelse club zal waarschijnlijk de transfer pas morgen openbaar maken bij het openen van de beurs van New York. Het weer. Lokaal valt hier en daar wat regen. Het is een graad of 20 tot 25.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 Beware of the girls. I really want this in the day. Oh, Jesus care. Christ. So got to remember this, and it's the only thing I got. Dumb, dumb, give me some. Yeah. Uh, myself. You put this feeling in me, young, young.